exact 5 uur het Q-Music nieuws van vrijdagochtend. Goedemorgen. TikTok is nu voor een deel Amerikaans geworden. Het gaat om de Amerikaanse tak die nu van een nieuwe onderneming is. De oude Chinese eigenaar houdt nog maar een klein belang. President Trump wilde dit al langer en dreigde met een verbod als TikTok in Amerika van Chinezen zou blijven. President Trump heeft een vloot marineschepen naar de kust van Iran gestuurd. Het is een waarschuwing voor het regime daar willen onder meer dat Iran stopt met het doden van demonstranten. De Amerikaanse vloot, waaronder een vliegdekschip, komt over enkele dagen aan. Twee bewoners van een flat in Leiden zijn vannacht na een brand met een ladderwagen van het balkon gehaald. Door dichte rook konden ze op geen andere manier naar buiten. Verderop in de flat was brand uitgebroken in een slaapkamer. Het vuur was snel onder controle, iedereen kon terug, behalve de bewoner van het getroffen appartement. En het definitief aantal doden van de treinramp in Zuid-Spanje is 45. Bij dat ongeluk met twee hoge snelheidstreinen zijn meer dan 120 mensen gewond geraakt. Volgende week is er een herdenking waar de Spaanse koning bij zal zijn. Dan nog het weer van Weer Online. Het is opletten als je de weg op moet. Het kan verraderlijk glad zijn. In het noorden geldt daarom code oranje. In het zuiden en westen ligt de temperatuur boven nul. Vandaag voelt het door de wind kouder aan dan het is. Het wordt 0 graden in het noorden tot 8 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws. Vanaf maandag de Q Top 500 van de 90s. Aan het eind van de... Oh. Zo, dit was raar. Hallo. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. En nu ben ik er weer. Goedemorgen. Aan het eind van de jaren 90 ben ik gemaakt maar Sasha, wilde ik vertellen, liep al een tijdje rond.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 <laughs> en door richting het weekend. Dankjewel Bram, goedemorgen Wilma. Hey, Lucky. Ja. Ik zeg goedemorgen jongen. Goedemorgen. Hey, heb je er weer een beetje zin in vandaag? Zeker. En eh... heb jij nog leuke plannen staan voor het weekend? Oei. Ik ben natuurlijk wel een beetje benieuwd, hè? Ja. Ik zeg... Happy Friday! Happy Friday! redactie aanwezig. Oelala, oelala, oelala. Leuke plannen voor het weekend. Jazeker, Wilma. Ik ga eh, vanavond eh, duik ik lekker de kroeg in, in Utrecht. Eh, in mijn stadje. Uh, daar ga ik met een, een vriend van mij. Ga ik lekker biertjes drinken, een beetje bijpraten. Heb ik al een paar weken niet met hem gedaan. Dus dat wordt heel gezellig. Morgen eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal, maar dan in Nijmegen. Ja, je moet weten, ik heb de afgelopen periode gewoon mijn hele agenda volgeplemd. met allerlei mensen die ik wil spreken en wil zien. Want het, is zo druk tegenwoordig. Ik weet niet hoe dat komt. We zijn allemaal zo druk en allemaal zo bezig. Dus eh, vanavond de ene vriend. Morgen een van mijn eh, beste en ook al langste vrienden. En niet qua lengte, maar in jaren. Al sinds de, de brugklas ben ik met die jongen bevriend. Die woont in Nijmegen nu en ik ga hem opzoeken. Daar gaan we lekker een bar in. En zondag, ja, Zondagmiddag, half één, dan gaat het weer gebeuren. Dan rollen wij uit de winterstop en dan maak ik weer mijn eerste meters eh, van dit kalenderjaar... voor VV eh, Voorwaarts zondag 3. Wordt ook alweer spannend. Zijn we allemaal fit? Zijn we er allemaal klaar voor? René, goedemorgen. Goedemorgen, Lucky! Happy Friday! Morgen nog een paar uurtjes. Ach, en dan hebben we weer weekend. Wat heerlijk, René. Lekker, man. Oh, het weekend staat voor de deur. Joost, goedemorgen. Lucky. Ja. Goedemorgen, vriend. Goedemorgen. En eh, happy Friday. Happy Friday. Ja, ik zei dit zelf al. Grote kans dat je in de kroeg eh, belandt eh, vanavond of morgen. Ik sowieso, 100%. En in het kader daarvan speel ik vandaag ook een klein kroeg quizje. Toch een beetje in die sfeer, een beetje dat weekendgevoel lekker s ochtends al meenemen. Eh, ik kan hier zo meteen wel een kleine testvraagje doen. Nee, weet je wat? Ik doe hem nu alvast voor je. Luister even goed. Spreek even het antwoord in als je het antwoord op de volgende vraag denkt te weten. Later vandaag dus de gehele quiz. Maar waarom heet Café De Stinkende Emmer in Haarlem... De Stinkende Emmer? Je mag even vrij associëren, vrij nadenken. Er zijn geen foute antwoorden. Ik lijk wel een groep 3 kleuterjuf. En nu Lil Nas Music, Star Walking. Don't ever see it's over if I'm breathing. Racing to the moonlight and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far.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 Op deze vrijdagochtend. Oh, wat is de vrijdag toch een heerlijke dag. Het zou zomaar kunnen zijn dat je nu in de auto zit richting je werk. Misschien ben je al begonnen aan je werkdag. En je weet gewoon, over een paar uur is het afgelopen. Dan kun je heel even het werk laten liggen. En dan begint je grote vriend het weekend eraan. Oh, wat fantastisch. Het is ook de dag, eerlijk is eerlijk... de vrijdag is ook een beetje de dag dat iedereen al flirt met het weekend. En er zijn soms mensen die denken, nou op donderdagavond begin ik al lekker met drinken. En daarom, dat, merk ik ook wel s ochtends... daarom zijn er op vrijdagochtend vaak al meer alcoholcontroles... dan op de andere werkdagen. Ik heb zojuist een appje gekregen van eh, Kiki. Kiki werkt hier op de redactie, Kiki van de redactie... maar die is ook de vriendin van Matty En zij rijden deze weken samen richting werk. Luister even mee wat er zojuist is gebeurd doen gewoon bij iedereen even een klein controletje, ook onder meer eh, alcoholcheck. Ah ja. Dus als u voor mij even zou willen blazen. Ja, zeker. Eh, ja. Blazen, blazen, blazen, blazen, blazen, blazen. Stop. Ja, dank u wel. Mag u het buisje pakken? Voor hygiëne. Oh, top. bewijs van deelname. Dank u wel. Ja, dank u wel. Helemaal top. Fijne dag vandaag. Helemaal goed, dankjewel hè. Oké, okay, doei. Richting aanwijzen, netjes uitdoen, meneer Valk. <laughs> Nou, gelukkig mocht Matty gewoon doorrijden en is hij onderweg naar de studio van Q Music vanuit Rotterdam. Nou, vanavond beland ik sowieso ook in een kroeg. Ik ga ook nergens mee ik ga niet rijden. Ik hoef ook geen alcoholcontrole te doen. En om even een beetje lekker in de sfeer te komen... heb ik eh, deze ochtendshow een eh, quizje over de namen van kroegen. Alvast een klein testvraagje die later ook vandaag nog terug gaat komen. In Haarlem heb je een kroeg die heet De Stinkende Emmer. De Stinkende Emmer in Haarlem. Maar waarom heet De Stinkende Emmer De Stinkende Emmer? In de app eh, veel eh, antwoorden. Niet allemaal even goed. Zo is daar eh, Quinty. Die zei, toen de mensen in dat pand kwamen om alles te verbouwen... naar een kroeg, kwamen ze een emmer tegen die stonk. Ja, <laughs> dat zou kunnen. Patrick die heeft een beetje hetzelfde idee. Omdat er een stinkende emmer in het pand stond toen ze het café oprichtten. Nee, Marco en Anouk zitten in de, in de juiste hoek. Marco die zegt door de visemmers. En Anouk zegt doordat de viswijven daar kwamen... pauzeren als ze terugkwamen van de vismarkt met hun lege stinkende visemmers. Ik heb natuurlijk even de kroeg gebeld en dit is het goede antwoord. Vroeger liepen de vissersvrouwen vanuit Zandvoort naar Haarlem toe... Eh, om de vers gevangen vis eh, te verkopen op de markt. En op de terugweg liepen ze dan eh, langs ons, langs de stinkende emmer... en zetten de visemmers buiten de deur om binnen een borreltje gaan drinken. En dan buiten stonden die emmers nou ja, te, te ruiken buiten. Dus vandaar de stinkende emmer. Later vandaag nog meer van dit soort vragen. En Bruno Mars ga je zometeen horen met Grenade... na nieuwe muziek van Antoon. Dit is tot het eind van mei. En dat 1 januari. Diep in de nacht voor ik je stem. Voelt het ineens alsof ik bij je ben. Ze zeggen de tijd zorgt ervoor dat het went. Maar geen dag gaat voorbij dat ik niet aan je denk. En soms ben ik bang dat ik vergeet hoe je me aankijkt. Alles wat ik beloof, dat heb ik gedaan Toch is het los, waarom verder te gaan Dus ik laat je niet los, laat je niet los Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan Je blijft bij mij, blijf bij mij Want ik hou van jou, tot het eind van mij Ik laat je niet los, laat je niet los Ik laat je niet gaan for my zat van de week nog bij pa op de bank. Hij mist je nog steeds, maar hij doet nog lang. En soms ga ik slecht, en maar alleen hier in de leegte. Door ik eventjes aan je dag, Dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou tot het eind van mij, tot het eind van mij. sounds better with you.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 Cause what you don't understand is I'd catch a grenade. Dus ik, Goedemorgen Albert. Goedemorgen Luc. Ik weet niet of je mijn uh, berichtjes krijgt. Ja. Maar het is weer vrijdag. Het is weer vrijdag. Ik ben er weer van de partij. Ben vannacht om 12 uur begonnen. Zo. straks om 8 uur ben ik weer klaar. Hey. Goedjes. Hey, hoi. Eh, Mike, goedemorgen. Lucky. Ja. Goedemorgen. Happy Friday. Happy Friday. En Roy, goedemorgen. Oh, Ja, jongen, we zijn weer onderweg. En uh, everybody happy Friday. Happy Friday. Bijna weekend. Nou. een paar uurtjes. paar uurtjes. En dan is het weer weekend. Fijn weekend allemaal. Fijn weekend, fijn weekend. Goed dat jullie allemaal bij, allemaal bij zijn, jongens. Want zo eh, zometeen rond kwart voor zes hoor je weer... de dieptepunten van afgelopen week ochtendshow. Mattia Marieke, de pre-party. En ook Nothing But Thieves ga je horen na Huntrix. You was a ghost, I was alone. 하, 두어진 하, 길 속에. Given the throne, I didn't know how to believe I like the girl they all see. No. Took a breath, let it go. Felt the moment settle so. I couldn't wait to tell you why. I'm standing here with this awkward smile. And that's because I could drown myself in someone. stings and then it laughs at every beat of my battered heart. Sudden joy, a tender kiss. I know I'm gonna die of this, and that's because. voor bedenken, jongens. Kai, aanwezig. Eh, god. Nou ja, goed. Ze zijn wel binnen, Matty en Car in ieder geval. Nothing but thieves op Q-Music. Impossible. Het is bijna kwart voor zes op vrijdagochtend. Je weet wat dat betekent. De dieptepunten van afgelopen week komen eraan. Want waar gaat bijvoorbeeld dit over? Oprah Winfrey of Stop Oprah Winfrey of Stokbrood. Nou, dat hoor je dus meteen. Na Taylor Swift, Open Light op Q-Music. I had a bad habit of missing we try to love of Silence op Q Music. Dit nummer hebben we heel veel gedraaid. Rondom de Olympische Spelen in Parijs. En ook toen we in Parijs waren, twee jaar geleden, de Spelen van 2024... draaiden we dit nummer ontzettend veel. Dus ik moet er altijd meteen aan denken. En ik ben ook heel benieuwd wat dan een beetje nu de muziek wordt... die we over twee weken... Ja, over twee weken is het namelijk al nog 14 dagen te gaan. Dan zijn de Olympische Winterspelen in Milaan. Ja, want daar gaan Mattie en ik gaan daarheen. Dan hoor je hier elke ochtend Domien en eh, Marieke. Ik ben heel benieuwd welke muziek dan een beetje de omlijsting is... van die spelen, van de sportprestaties en van de verhalen die geschreven gaan worden. Maar dat horen we over twee weken. Nu is het tijd voor heel iets anders, namelijk... Mattie en Marieke. De dieptepunten. Het is vrijdag en dat betekent dat we vanmiddag de hoogtepunten van een week lang Mattie en Marieke weer online kunnen gaan bewonderen. Maar om hen met beide benen op de grond te houden, hoor je hier iedere vrijdagochtend om kwart voor zes de dieptepunten van afgelopen week. Mattie en Marieke verdienen heel erg veel geld echt sloten met geld. Hoeveel geld precies, dat weet ik niet. Maar als je goed luistert, dan weet je dat het ontzettend veel moet zijn. Want waar jij en ik elkaar gewoon een tikkie sturen... als er geld overgemaakt moet worden... gaat dat bij Marieke op een heel andere manier. Nou goed, hij weet echt helemaal geen idee. Wat onwijs rendeert is meedoen aan vier op rij. Daar ligt gewoon 2.500 euro op je te wachten. Dat eh, gaat eh, via WeTransfer, of hoe doen we dat? Dat, trans dat transferen naar jou. Zoiets, ja. En dat blijft nergens hangen, dat gaat echt naar je eigen rekening. Ja, bij Marieke gaat alles via WeTransfer. Het diepste dieptepunt van deze week bereikten we waarschijnlijk al op woensdagochtend. Het is een lang verhaal, dus ik heb het grootste gedeelte even voor je versneld. Maar weet, dit was allemaal op de radio. Marieke die zag iedere avond het sterrenbeeld De Kleine Beer aan de hemel verschijnen... en vroeg zich af hoe het kan dat die altijd op dezelfde plek staat. Nou, het bleek dat dat niet klopt, dat dat niet zo is. En de reden daarvoor was schokkend. Oh, sorry. Was schokkend algemeen bekend. Even een uh, eh, situatieschets. Jij hebt een eh, klein kiepraampje op jouw toilet. En iedere keer als jij moet plassen, dan zie jij de kleine beer. Ja, dat stilpannetje. Niet als je achterom kijkt, maar gewoon zeg maar het hemellichaam. Juist. ik, ik denk dat het dan toch zo is geweest dat we of steeds op hetzelfde tijdstip moesten plassen. Of dat elke keer als je hem ziet, dat je brein denkt: Goh, staat hij er nou weer? Maar en elke keer dat je hem niet ziet, dat je dat gewoon dat je er niet mee bezig bent. Dat je dan, weet ik veel, naar het wc-papier hebt gekeken ik heb het idee dat we nu kunnen concluderen dat de aarde draait. Ja. U hoort het waarschijnlijk eerst hier bij Mattie en Marieke de ochtendshow van Q-Music. Maar hou je vast, de aarde draait. <laughs> Wanneer jij muziek hoort op de radio, gebeurt er hier achter de schermen natuurlijk genoeg. En godzijdank wordt dat ook allemaal opgenomen. Vlak voor ja of nee oppert Marieke nog een onderwerp voor ja of nee. Ze zitten denken aan iets Brits. Of nou ja, Brits. Hey, we zouden misschien nog wel... Eh, iets, Brits vind ik wel, wel, wel leuk. Oprah Winfrey of eh, ja, weet ik het. Die is niet helemaal prits volgens mij, maar verder zit je helemaal in de goede Die Oprah Winfrey of Stokbrood, kijk maar even. Huh? Vlosdraad. Oprah Winfrey of Stokbrood. Dit waren met recht weer de dieptepunten met een hoofdletter D van afgelopen week. Maar gelukkig waren er ook genoeg hoogtepunten en voldoende backstage materiaal... wat je nog helemaal niet had kunnen horen. Nou, dat vind je vanmiddag weer in de video van de hoogtepunten. Om 4 uur komt die online op ons YouTube-kanaal Q-Music NL. Nou, neem vanmiddag ook lekker een Brits kopje thee erbij, hè. Dus je gaat luisteren, want dat is wel Brits. Goedemorgen, het is Q-Music met zometeen Lady Gaga. En nu Don Henley, Boys of Summer. En de Dead Dance op Q-Music. Waar je zometeen Matty, Kai en Danny weer hoort. En jongens, er zijn heel veel eh, berichten binnengekomen. Heel veel verzoekjes. Of jullie misschien, is misschien wel leuk om even te doen... alvast eh, willen inzingen. Dus of jullie misschien alvast het, eh, het liedje wat je altijd na zes uur hoort... of dat alvast misschien gezongen kan worden. Dus ik weet niet of jullie even de, de keel, de stem een beetje kunnen smeren. Ja? is de wekker gegaan. Ja, ben jij opgestaan. Als eerste huisje Danny, doe maar mee, hè. Danny. Ja, gezet. Straks komt de rest. de ochtend. Eindeloos. Stoort wel een beetje. Het stoort, hè. Dan is daar onze show. Nooit echt alleen. Stoort weer, hè. Ja, dat zei ik al. Nou goed. Dit komt wel goed. Kat, Gattie, nee, Matti, Guy en Danny. <laughs> Zingend er wel de ochtend in. Ook te zien op RTL 7. En dit is nieuwe muziek van Cloud, App en Vloed.